12 uur. Raymond met het... Het personeel van betalingsbedrijf Equens mag niet staken. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. FNV-bondgenoten wilden dat het personeel van Equens zou gaan staken omdat de CAO-onderhandelingen waren vastgelopen. De rechtbank vindt dat de vakbond onvoldoende duidelijk heeft gemaakt hoe de gevolgen van een staking beheersbaar kunnen blijven en de consument niet raken. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft kritiek op het plan om coma-zuipers hun eigen behandeling te laten betalen. Het plan komt van verzekeraar Mensis en een ziekenhuis in Enschede. Volgens hen moeten ziekenhuismedewerkers op de eerste hulp klaarstaan voor mensen die echt ziek zijn. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zegt dat je mensen die acute zorg nodig hebben op dat moment niet kan afrekenen op hun ongezonde gedrag. China heeft de Syrische president Assad laten weten dat het geweld in zijn land onmiddellijk moet stoppen. Een speciale gezant heeft tegen Assad gezegd dat hij moet meewerken met de Verenigde Naties en het Rode Kruis, zodat die hulpverleners en goederen kunnen sturen naar zwaar belegerde gebieden. In Duitsland verschijnt binnenkort een boek met gesprekken met Margot Honecker, de 85-jarige weduwe van oud-DDR-leider Erich Honecker. Margot Honecker was in het communistische Oost-Duitsland 26 jaar lang minister van Onderwijs. In haar eerste interview na de val van de muur houdt ze vol dat de DDR een geslaagde staatsvorm was om zijn inwoners gelijkheid, geluk, gerechtigheid en welvaart te bezorgen. Een rijtjeshuis in Soest is per ongeluk getaxeerd op ruim 16 miljoen euro. De bewoner keek raar op toen hij vorige week zijn OZB-aanslag opende. Zijn huis werd de afgelopen jaren getaxeerd op ongeveer 250.000 euro. Maar de WOZ-waarde bleek ineens explosief gestegen naar 16,6 miljoen euro. De aanslag was 13.000 euro. De gemeente heeft de bewoner een bloemetje gestuurd met excuses en hij krijgt ook een nieuwe aanslag. En dan het weer. Dus eerst nog zon, maar in de loop van de dag steeds meer stapelwolken en dan neemt de kans op een bui toe. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem tussen knoop het Oude Rijn en knoop het Lunette 3 kilometer. Heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk.